Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De mannen die samen de man met een Kalashnikov hebben overmeesterd in een talis gistermiddag... zeggen opgelucht te zijn dat de schutter geen bloedbad kon aanrichten. Vier mannen waren betrokken bij het overmeesteren van de schutter. Twee Amerikaanse militairen namen het voortouw. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis, maar volgens zijn collega maakt hij het goed. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs begon een man van 26 te schieten met een kalasjnikov. Behalve de militair die hem overmeesterde raakten nog twee andere passagiers gewond. In het Duitse Heidenau, vlakbij Dresden, is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers uit de hand gelopen. Tientallen betogers hadden een straat geblokkeerd om te voorkomen dat bussen met vluchtelingen bij een nieuwe opvanglocatie konden komen. Toen de politie ingreep begonnen demonstranten te gooien met stenen, flessen en rotjes. Meerdere agenten en demonstranten raakten gewond. Een aantal demonstranten is opgepakt. De tweede man van terreurgroep Islamitische Staat is gedood. Dat gebeurde maandag bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Nieuwszender CNN zegt dat Haji Moutas om het leven kwam bij een droneaanval op zijn auto. De tweede man van IS hield zich vooral bezig met de financiën van de terreurorganisatie. In Maastricht zijn gisteravond opnieuw twee auto's uitgebrand. De stad wordt al langer geteisterd door autobranden. In nog geen drie maanden tijd zijn 26 auto's in vlammen opgegaan. Volgens de politie gaat het om brandstichting. Die doet al langer onderzoek, maar heeft geen idee wie er achter de autobranden zit. Het weer nog zonnig en het wordt vanmiddag tussen de 25 en 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe en in de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien.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 Yo por ti perdí la calma y cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo Cama, cama, cama, baby.